Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet je nou wel of niet een mondkapje op? Sinds twee uur geldt het advies om een mondkapje op te zetten in winkels en andere openbare plekken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven. Maar het is niet verplicht dus. En de Club van Horeca vindt dat maar ingewikkeld. We zijn met gastvrijheid bezig. We zullen vragen om het mondkapje op te doen. Dat, dat vragen we als KHN ook aan de ondernemers. Eh, maar ja, als een gast zegt eh, ik doe het niet, dan eh, is het niet verplicht. En dan gaat u ze er niet aan houden? Gaat u ze er niet uitzetten? Nee, wij zijn niet van plan om gasten als het niet verplicht is om ze dan te weigeren. En niet alleen kroegbazen vinden die regels onduidelijk. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden het nodig om mondkapjes op drukke plekken in heel Nederland te verplichten omdat de regels nu veel te verwarrend zouden zijn. In nog eens 11 Franse departementen geldt code oranje omdat de coronabesmettingen daar flink oplopen. Het gaat onder andere om regio's rond Besançon, Amiens en Lourdes. In Amsterdam is een busje van een filmploeg in brand gestoken. Getuigen zagen iemand iets in de wagen gooien waarna het busje in vlammen opging. Volgens RTL Boulevard filmden ze daar voor de serie Mokro Mafia. En Amerikanen kunnen de popcorn en cola erbij pakken. Vannacht is het eerste grote tv-debat tussen Donald Trump en Joe Biden. Al weten de meeste mensen waarschijnlijk al wel wie ze het liefst als president zien, zegt correspondent Marieke de Vries. Er staat natuurlijk eh, altijd gezichtsverlies op het spel. Hè? Als iemand een grote fout maakt of eh, een kortsluiting krijgt in zijn hoofd. Maar in principe zijn er nog maar weinig zwevende kiezers. Dan kan het debat misschien toch nog een tikje spannend worden. De president blijft natuurlijk wel een grote eh, onverwachte factor in debatten. Je weet nooit waar hij mee komt. Hoe ongenuanceerd of op de persoon hij kan gaan spelen en hoe Biden daar dan mee omgaat. Dus eh, het blijft wel spannend en verrassend wat we vanavond gaan zien. Hierna volgen nog twee debatten voordat 3 november gestemd gaat worden. En je kunt dit debat vannacht om 3 uur live zien op NPO 1. Het weer dan nog. Vanavond kan er nog een spatje regen vallen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen begint droog en zonnig. Later toch weer kans op buien. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 I like mine with a kiss. vanouds de openingstune van het programma ZFM Jazz... wanneer het gedraaid wordt door ondergetekende Peter de Boer... presentator en samensteller vandaag van dit reeds lang lopend programma eh, op eh, ZFM. Eh, welkom luisteraars, weer eens vandaag op deze wat sombere buiten dag, maar eh, binnen aan het toestel en aan de luidspreker is het natuurlijk vrolijk en opgewekt, zullen we maar zeggen. Ehm, ja, vandaag eh, gaan wij weer een greep uit de platenkast doen. En uh, er komt van alles voorbij. Het centrale thema vandaag, dat is de gitaar. Ehm, op allerlei manieren benaderd eh, de gitaar is natuurlijk een van de hoofdbegeleidingsinstrumenten. En dan wordt het ook nog eens een solo-instrument. Want dat is het leuke. En dat is een piano. En eh, is in veel combo's en combinaties uh, dragend. En in andere combinaties is die gewoon solist. Goed, de rode draad. En verder vandaag van alles wat. er twee uur heel veel Nederlandse artiesten. En dit eerste uur een greep uit de platenkast, zoals ik al zei. En waar kunnen wij anders mee beginnen dan met eh, meneer Ray Charles. But on the other hand, baby. You know I'm hooked for your mama. That's why you sling your weight around. You know I'm uh, hooked for your mama. That's why you sling your weight around. Ah, but as long as your loving beats your arguing, little girl, I'll never put you down. You argue when I leave for work. You argue when I get home. And everything I try to do for you say that I'm wrong. I bring you home all my money, except a little I keep for expense. And when I get home to your mama, you always tell me, Ray, you ain't got no sense. But on the other hand, baby, you I can't understand. Ah, but when you put your loving arms around me, honey, you make me forget about everything. I think about the lousy way you treat me. You're always raising sand. I know that you know that I know that you've got another man. I have the time when I'm at home. I have to go to a cafe and eat. And when you argue all night long, I have to go down in the den and sleep. But on the other hand, baby, your loving eases all my pain. love Ja, dat was de saxofoon van Bud Schenk... en de gitaar van Lorindo Almeida. I didn't know what time it was. Van deze twee heren gaan we naar een ander duo. Dat is eh, meneer Mulgrew Miller op de piano... en de wereldberoemde bassist Niels Henning Ørsted Petersen... Eh, in muzikantenkringen Niels Henning altijd genoemd... Eh, die honderden, honderden platen heeft eh, begeleid. En ehm, we gaan luisteren naar een stuk van deze twee heren... waarin eh, beiden goed aan de bak komen. Het is een cd, een ode aan Duke Ellington. een Selection of Duke Ellington. En dat is het nummer Mood Indigo. Ja, prachtig. Eh, deze plaat, die werd, eh, deze cd werd uitgegeven door Bang Olufsen. Dan moet het natuurlijk fantastisch goed klinken. En uh, de begeleidend boekje gaat helemaal niet over de artiesten... maar gaat alleen maar over de soorten microfoons... en de, het merk en het aantal decibellen dat in de studio gebruikt is... om maar een mooie cd te maken van het duo... Niels Henning... Het duo Niels Henning en Mulgro Miller... gaan we naar de eh, mooie gearrangeerde klanken van Les Brown... en his band of renown. Les Brown was een uh, saxofonist schuine streep orkestleider... die in eh, de jaren 30, 40, 50 heel veel furoren maakte in de States rond 1939 kwam Doris Day bij de band zingen. En eh, toen bleek dat alleen maar bij te dragen aan een groot succes. Maar Doris Day vertrok om te huwen in 1940. Maar kwam eh, in 1943 gescheiden terug om haar carrière voor te zetten. En het orkest The Band of Renown een impuls te geven. Zo kan het dus ook. We gaan luisteren naar de big band van Les Brown. Autumn Nocturne. Brown en zijn Band of Renown. Het centrale thema, zoals gezegd, is eh, de rode draad, is eh, de gitaar vandaag. En in dat kader heb ik een stuk klaar liggen, gespeeld door meneer Barney Kessel. Barney Kessel, een van de grote jongens die eh, onder meer bekend is geworden door zijn medewerking aan het, door, door medewerking in het trio van... Eh, <laughs> in het... Eh, ja zeg, wat gaan we nou krijgen? In het trio van Oscar Peterson... waar hij eh, Barney Kessel ging... waar hij heel lang gespeeld heeft. En we gaan luisteren naar het stuk On a Clear Day. Barney Kessel. Er zijn eh, artiesten die er jaren over doen om eh, langzaam maar zeker groot te worden en bekend te worden. En eh, het vak onder de knie te krijgen. En sommigen die schieten als kometen omhoog. En dat is het geval bij de zanger Gregory Porter. Die in, eh, die nou vanaf 2010 eigenlijk eh, ineens er was. En sindsdien overal eh, optreedt en wiens roem alleen maar uitdijt. Ehm, hij komt uit een gezin waar zijn moeder mu uiterst muzikaal was. En die speelde heel veel de muziek van Nat King Cole. En dat heeft zijn verdere carrière behoorlijk beïnvloed. Zowel bij het maken van composities als bij het eh, zingen. Gregory Porter, de man, eh, een zwarte man die eh, altijd met een, een hoofddeksel rondloopt... dat zijn wangen bedekt. En dat vanwege een, een, een huidziekte die hij heeft. Dat is ook zo, een beetje zijn handelsmerk geworden. Prachtige stem. En die heeft een ode gebracht aan... Net King Cole. En ik ga twee stukken laten horen. Het eerste is het stuk Smile. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky. shining gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time met een eh, Engels orkest... dat eh, veel doet lijken op eh, ons Metropoolorkest. Volgens mij eenzelfde bezetting. Ik ben een paar jaar geleden in Duitsland naar een concert geweest... van hem in de open lucht, in de Lorelei Freiwaldbühne... En, en, dat was in, de, in, een week waar het op die dag 5, 36 graden was. En ehm, toen, vlak voor een, een, uur, een paar uur voor hij zou beginnen... ontstak er een zomerstorm met een onwaarschijnlijke bui en, een regen. Ongelooflijk. Het orkest eh, moest een uur wachten. Het, hele concert werd een uur uitgesteld. Uiteindelijk eh, kwam alles weer goed. En verscheen hij daar, want in een, eh, hij verscheen daar in een onwaarschijnlijk prachtig met stropdas. Hij is altijd enorm goed gekleed. En het bijzondere was, hij had een, een bijpassende... Hij had een pak met een korte broek. Met eh, mooie schoenen eronder. Nooit gezien. Dat op zich was al een feest. En eh, daar zong hij de sterren van de hemel.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 Ja, Gregory Porter. In het kader van de gitaar gaan we nu naar een Nederlandse groep. Reinier Voet. Die speelt in de traditie van Django Reinhardt gitaar. En dat doet hij niet alleen. Hij heeft een, eh, een eigen groepje waar op deze cd meespeelt onze uh, Heemsteedse maar inmiddels Amerikaanse eh, bassist Simon Planting. Ik kan, me, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik hier een programma heb gedraaid in de loop der jaren... waar Simon niet één keer voorbij kwam. Eh, overal doet hij wel mee. Simon staat op heel veel platen en is een enorme, lekkere, steady bassist. Goed, Reinier Voet speelt gitaar, maar die heeft eh, bij het groepje voor deze cd ook uitgenodigd de accordeonist, de knoppenaccordeonist Ger Wantenaar. En uh, beide laten zich van hun beste kant horen... in een stuk van Gershwin, The Man I Love. Reinier Voet, Ger Wantenaar. mooi of niet mooi. Eh, eh, speciaal voor Grey en Trey zal ik maar zeggen. We gaan mm, luisteren naar Brooke Benton en Dinah Washington. I Believe. falls. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows stemmen. Brooke Benton en Dinah Washington. In het kader van de gitaristen hebben we nu een eh, gitarist Charlie Bird... die zich eh, met zijn akoestische gitaar veelal gericht heeft op eh, Zuid-Amerikaanse ritmes. We gaan hem hier horen met de saxofonist Stan Getz in Opato. was uh, het trio van Ahmed Jamal. Inmiddels 90. En ehm, een van de meest invloedrijke en innovatieve Amerikaanse jazzpianisten... componisten en mentoren. Eh, nog steeds eh, zeer actief op allerlei fronten. We gaan het eerste uur ZFM Jazz afsluiten... met gitarist, zanger John Pizzarelli. En uh, na tienen hebben we nog een uur zes of zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Tot dan. Maar eerst John Pizzarelli, If I Had You. I could show the world how to smile. I could be glad all the while. change the gray skies to blue if I had you? I could leave the old days behind, leave all my pals, I'd never mind. climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide.